Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Aankomend president van Amerika, Trump, heeft een reeks aankondigingen gedaan... van mensen die hij in zijn regering wil. De belangrijkste naam is Scott Bessent. Trump wil hem als minister van Financiën. Bessent werkte in het verleden voor miljardair George Soros en op Wall Street. In de verkiezingscampagne beloofde hij een periode van deregulatie... goedkope energie en lage belastingen. Het leger van Myanmar voert meer aanvallen uit op gebieden die in handen zijn van verzetsgroepen... zegt de speciaal VN-rapporteur voor het land in een nieuw rapport. In dorpen is vaker sprake van onthoofdingen, groepsverkrachtingen en martelingen door militairen. De speciaal rapporteur zegt dat de junta van Myanmar met deze aanvallen reageert op het verlies van terrein aan verzetsgroepen. Zo verloor het leger onlangs de controle over een belangrijke handelsroute. Op het strand van Scheveningen zijn de afgelopen tijd pakketten aangespoeld met vermoedelijk drugs. Ook op andere plaatsen lagen pakketten op het strand. Bij elkaar gaat het volgens de politie om zo'n 350 kilo. De inhoud wordt nog onderzocht. Met een politiehelikopter en een vliegtuig van de kustwacht is nog een tijdje gezocht naar meer pakketten. En in Nieuwegein is vandaag het ledencongres van NSC. Na een roerige maand moet blijken of NSC-leider Omtzigt en zijn rechterhand van Vroonhoven de rust kunnen doen terugkeren. Er wordt veel discussie verwacht over de koers van de partij. Deze maand vertrokken twee staatssecretarissen en twee Kamerleden. In de peilingwijzer staat NSC op 0 tot 4 zetels. In de Tweede Kamer hebben ze er nu 20. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden wat buien. Het is 1 tot 7 graden. Overdag bewolkt, in de middag lichte regen bij een graad of 5.